Ze moet me nemen zoals ik ben, optimist, altijd blij. Wil af en toe een avond vrij. I wanna fall in love again. I wanna fall in love again. Ik heb een boot en een caravan. Wie of wie we willen mee? Maak plezier, plezier voor twee. I wanna fall in love again. Ze hoeft niet mooi te zijn, al is ze dik of dun. Als ze maar lachen kan, ben ik de juiste man. I wanna fall in love again. Ze hoeft niet mooi te zijn, al is ze dik of dun, groot of klein. Als ze maar lachen kan, ben ik de juiste man. I wanna fall in love again. I wanna, I wanna, I wanna fall in love again. Ik heb een boot en een caravan. B.O.B. wil er mee. Ik maak plezier, plezier voor twee. I wanna fall in love again. En als ze lachen kan, ben ik juiste man. I wanna fall in love again. En als ze lachen kan, ben ik de juiste man. I wanna fall in love again.